8 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Premier Rutte zegt dat de financiële problemen in Griekenland... niet veel invloed hebben op de Nederlandse economie. Ongeveer een half procent van de Nederlandse export gaat naar Griekenland. Vanavond vond overleg plaats tussen leden van het kabinet en de Nederlandse bank. De vraag is wat er gaat gebeuren als mooi blijkt... dat Griekenland niet in staat is 1,6 miljard euro terug te betalen aan het IMF. Volgens Rutte is een Grieks vertrek uit de euro niet de juiste oplossing. Hij denkt dat de Griekse bevolking daar ook niet mee geholpen is. In heel Europa zijn de aandelenbeurzen met verliezen gesloten vanwege de financiële problemen in Griekenland. De AEX-index in Amsterdam eindigde de dag 3,5% in de min. In Parijs en Frankfurt waren de verliezen nog iets groter. In Londen daalden de koersen met 2%. Vooral aandelen van banken en verzekeraars deden het slecht. De beurs in Griekenland was na de mislukte onderhandelingen over nieuwe leningen gesloten. Ook de Griekse banken zijn dicht. Pas volgende week, na het referendum over extra bezuinigingen, gaan de banken en de beurs weer open. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het gebruik van een omstreden dodelijke injectie voor executies goedgekeurd. Het gaat om het middel waarmee het vorig jaar fout ging bij een executie in Oklahoma. De gevangene die de dodelijke cocktail toegediend kreeg, bleef nog zo'n drie kwartier in leven. Drie andere ter dood veroordeelden spannen vervolgens een zaak aan tegen Oklahoma. Maar volgens het Hooggerechtshof hebben ze geen alternatieve executiemethode gepresenteerd die minder pijnlijk is. Tennisser Richelle Hogekamp heeft de tweede ronde gehaald op Wimbledon. De Nederlandse was in twee sets te sterk voor de Chinese Wang. Het is de eerste keer dat Hogekamp op Wimbledon speelt. Ze had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi. In de tweede ronde speelt Hogekamp tegen Maria Sharapova, die in Londen als vierde is geplaatst. En dan het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgen volop zon. Het wordt dan 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Woensdag nog iets warmer. Met temperatuur uiteenlopend van 27 tot 33 graden. Ook de rest van de week tropisch warm met kans op een enkele onweersbui.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 Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Op de boel hoge hakken en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour. Moi Marcel, tu es très belle. En, eh, en zij zegt. Je suis néerlandaise.